Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Biomassa moet minder worden ingezet als energiebron. Daarom moeten de subsidies voor gebruik van biomassa... voor elektriciteit en warmte worden afgebouwd. Dat staat in een tot nu toe vertrouwelijk advies... van de Sociaal-Economische Raad dat de NOS in handen heeft. Er is veel discussie over biomassa... met name over het gebruik van hout om elektriciteit op te wekken. Dat is niet duurzaam. Het kabinet moet kijken of er een minimumprijs voor vliegtickets kan komen. Dan wil de meerderheid van de Tweede Kamer. Die is bang voor een prijzenslag tussen luchtvaartmaatschappijen na de coronaverliezen. Ze vinden dat een ticket niet goedkoper mag zijn dan de optelsom van de verplichte heffingen. De Europese Unie opent morgen de grenzen voor reizigers van 14 niet-EU-landen, waaronder Australië, Canada en Thailand. Onder meer Groot-Brittannië, de VS en Rusland staan daar niet op. De lijst is gebaseerd op landen die volgens de EU relatief coronaveilig zijn. Bij varkens in China is een nieuwe griepvariant vastgesteld. Volgens deskundigen kan die overspringen van dier op mens. Hij lijkt op de Mexicaanse griep uit 2009. De deskundigen in China waarschuwen dat er een pandemie zou kunnen uitbreken... als het nieuwe griepvirus ook van mens op mens kan overspringen. In de strafzaak tegen Thijs H. zegt het Openbaar Ministerie... dat is een drie slachtoffers doodstak met een vooropgezet plan. De, eh, het Openbaar Ministerie eist dan ook... 24 ehm, jaar cel en tbs met dwangverpleging. En het aantal coronapatiënten op de IC is nu 29. Dat is drie minder dan gisteren. Het aantal geregistreerde sterfgevallen is het afgelopen etmaal met zes gestegen. Er zijn nu in totaal 6113 coronadoden geregistreerd in Nederland. Vanaf nu geeft het RIVM alleen nog wekelijks een update. En het weer, vooral in het zuiden regen, veel wind en het is 18 tot 21 graden geworden. Morgen eerst regen, smiddags klaart het op en ook morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort een kapotte auto bij de berg, daardoor 5 minuten vertraging...